Een journalist van AP sprak met een familielid van het meisje... dat inmiddels 19 jaar oud is. Volgens hem is ze zwanger en heeft ze last van een trauma. Het meisje is met haar moeder herenigd. Haar vader overleed in de periode dat ze gevangen zat. Presentatrice Sylvana Simons gaat de politiek in. Ze sluit zich aan bij de partij DENK van de Kamerleden Kuzu en Usturk. Volgens DENK gaat ze zich bezighouden met media en cultuur, emancipatie, zorg en onderwijs. Volgens Simons laat DENK zien dat het onrecht dat minderheden, maar ook vrouwen in Nederland ondervinden, het verhaal is van ons allemaal. Kuzu en Usturk verlieten in 2014 de PvdA-fractie na oneenigheid over het integratiebeleid van het kabinet. Op Schiphol is vorig jaar een koffer met 40 kilo cocaïne achtergelaten. De Koninklijke Marechaussee heeft dat vandaag bekendgemaakt. Vorige week is in verband hiermee een Amsterdammer aangehouden. Hij zou de koffer op de luchthaven hebben achtergelaten. De man van 39 reisde in augustus vanuit de Dominicaanse Republiek naar Schiphol. Op het vliegveld kwam hij met zijn twee koffers klem te zitten tussen de deuren naar de uitgang. Hij ging er vandoor zonder de koffers mee te nemen. Tom Dumoulin is in de elfde etappe van de Ronde van Italië afgestapt. De renner heeft te veel last van een blessure aan het zitvlak. Dumoulin reed zes dagen in de roze leiderstrui. In de achtste etappe moest hij deze afstaan aan Gianluca Brambilla. In de tiende etappe zag hij ook een goed klassement mis ingaan... en verloor 13 minuten op ritwinnaar Giulio Ciccone. Kiki Bertens heeft voor een verrassing gezorgd door de Italiaanse Roberta Vinci te verslaan. Bertens won van haar in de achtste finales van het graveltoernooi van Nuremberg. Vinci staat zevende op de wereldranglijst, Bertens staat op nummer 89. De Nederlandse won in twee sets, 6-4 en 7-6. Het weer vrij veel bewolking, later een paar buien.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 Give them all your love. achterin volgens natuurlijk eh, I Love You van Chuck Berry. En eh, daarachteraan eh, Everybody Needs Somebody to Love van The Blues Brothers. Nou, en ik vertelde u al over die ondeugende versie, dat live liedje wat erop op staat. Maar ik weet niet of we tijd hebben om het helemaal te draaien, want het duurt 11 minuten. Maar we gaan er in ieder geval een stuk van draaien. En het is wel leuk om dat toch even te horen. We kunnen niet alles draaien. Dat gaat gewoon niet. Als je ook nog ziet dat er nog aardig wat nieuwe binnenkomers hebben. Dan moeten we ook aandacht aan besteden. Dan zit Angela daar voor niks. Dat is ook niet leuk natuurlijk. <laughs> Ehm, goed, Chuck Berry. Hij ehm, schreef dit liedje. was tijdens een festival in Engeland dat hij, dit, eh, dat hij dit deed. Het is een heel stout liedje. Want het gaat namelijk over My Dingeling. <laughs> nou, mhm. en, dan weet u wel wat er bedoeld wordt natuurlijk. Ja, ja, ja. ja dat weet je wel hè. Ja. <laughs> ja. Well, in that case, he gives us one more to do. In that case, we got to. We got to do our alma mater. We must do our alma mater. And our alma mater. Oh, yeah. Our alma mater is a fourth grade ditty, and it's very cute. I learned it in the fifth. I was a little behind. But it's a beautiful song of togetherness. And when I say togetherness, believe me, I do mean togetherness. If it wasn't for togetherness, I wouldn't be here tonight, really. Oh, yeah! And if it wasn't for togetherness, none of the rest of you would be here tonight. Oh, yeah! Well, now, this also happens to be a sexy song, and there's nothing wrong with sex, not a thing wrong with sex, nothing wrong with sex, nothing wrong with sex. Sex is a beautiful thing. It's honorable and it's lovable. My father is a Baptist minister. He taught us. He told us, son, there's nothing wrong with sex. It's just the way that you handle it, you see. Oh, yeah! So now, the reason why it's a sexy song is because the girls have one part and the boys have the other. Very simple. Now, we're going to teach the boys their part first because they only have one part. See? Oh, yeah. Uh, no, no, I got to hold a pick with these two fingers. This is the only one I got to work with, you know. <laughs> okay, now it happens to be in E flat, and it's not a rock and roll number, so we have to turn our boxes down a little bit because it's real sweet and groovy. Wow, is it groovy? Okay, here we go. Now, fellas, here's what you do. Now, I'll sing the girl's part, and when I lean over this way, you come in with your part. Now, here's the way it goes. The girls say, My and the boys say, ding a ling. See? That's right. That's right. And then the girls say, my. And then the boys say, ding a ling. You notice how the boys' voice starts rising right there? And then the girls say, I want you to play with my. And the boys say, ding a ling. Okay. All right. All right. Okay. Okay, now. All right, when I lean over this way, fellas, we want you to come in real strong with your ding-a-lings here. Okay, here we go. Oh, I'm gonna sing the girls part now when I lean out this way. Okay. Oh my, my, I want you to play with my. Oh my, oh my, I want you to play. their part ready. The boys got their part ready, honey. Yes, ma'am. Yes, ma'am. They are ready. The boys got their part ready. Did you hear how they were standing out there? Oh yeah. Okay, now girls, now you can't let the boys outdo you. We want you. I was singing your part. We want you to put your part right around the boys' part, so we can get all, all, all these parts together. All right. Okay, okay, girls. Now when I lean out this way, you sing when I was singing, and lean out this way, fellas. Be sure and get your ding-a-lings in there. Okay. okay, all right, here we go. Oh, my. Ooh, that was fairly good. That was fairly good. But you know, it's about six girls down here taking care of all them dingalings out there. You know, that's too much. That's too much for six girls. That's too much. We need more girls, because them was some strong dinglings over in here. Yeah. We need more girls to sing. Now, come on, girls. Now, open your mouth. Now, here and get it. Come on, come on. <laughs> Oh, oh, oh, oh, oh no, no, no, no. Oh, no, no, no, no. Oh, come on. Oh, my had about 58 girls singing in, yeah. Wait till we get along the fifth verse. All the girls would be singing. I told you it was a fourth grade number. It's a cute little song, too. When I was a little bitty boy, my grandmother bought me a cute little toy. Silver bells hanging on a string. She told me it was my ding-a-ling-a-ling, oh my. ding a Beautiful. That's what I call togetherness. Mm. You know, then Mama took me to Sunday school. They tried to teach me the golden rule. Every time the choir would sing, I'd take out my ding-a-ling-a-ding. -ding a know, it never fails, it never fails. Guess where the strongest minds are? Right over in here. Guess where the strongest ding-a-lings are? Right behind them. That's where Beautiful, beautiful. Mmm. and then mama took me to grammar school, but I stopped off in the vestibule.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 I fell so hard I heard bells ring, but held on. give the girls credit now. Don't they have a beautiful passage? In the song, in the song, in the song, in the song. Mm. I remember the girl next door. We used to play house on the kitchen floor. She'd be the queen, I'd be the king, and I'd let her play with my ding-a-ling-a-ling. about 500 girls singing now, I'm telling you. You know that's future parliament out there singing?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 Chuck Berry. En uh, eh, daarachteraan natuurlijk Aretha Franklin. En eh, in de Blues Brothers versie. Jammer van die tickets. Eh, dat had ik niet gezien. Nee. Maar ja, ik heb het plaat overgenomen van een kroeg. Dus ja, dan wordt er ook niet altijd erg op gepast natuurlijk. Oh, hij is weg nou dat was Think dus van Rita Franklin. U herinnert zich die serie, scène in die broodjeszaak dat ze tegen de vent zegt van... Eh, ja, je, moet, eh, je mag best met die band mee, maar je moet wel overdenken. Als jij met die band mee gaat, is het klaar. En die gozer die denkt nog even, denkt nog even. Pak zijn saxofoon en gaat weg. Ja, <clears throat> zo werkt dat gewoon. Nou, we gaan weer even naar de vinyl 50, dames en heren. Dat kan nu weer, want uh, ze is weer terug. Ja. Nou, vertel. Wat heb je voor nieuws? Ja, ja, ik ben er weer. Uh, nou, we gaan naar nummer 42 in de vinyl top 50. En uh, dat is een re-release van een album uit de midden jaren 90 van de band Nailbomb. En eh, die schreven een aantal tracks voor een film die getiteld was To Die For. Dat ging over uiteraard de Vietnamoorlog. En van dat album Getiteld Point Blank gaan we luisteren naar Wasting Away. dit programma thuis horen, als ik eerlijk ben. Goed, oké. Ehm, dat was hem. Eh, we gaan gauw door met Chuck Berry. Laten we dat maar doen. Want ik ben bang dat er anders iedereen de radio uitzet. <laughs> Ik ben bang van wel, ja. Ja, waarom zoek je dat uit? Nou ja, het is nieuw, hè? Maar goed, u, u, heeft er even kennis van kunnen nemen. Dus prachtig. Eh, we gaan oh. naar het laatste nummer van deze LP van Chuck Berry. En ehm, dat is een nummer dat hij, eh, dat hij eh, schreef voor John eh, Johnson. de, en de man waar hij dus als eerste mee in een band zat. En dat... <clears throat> de, en, oh ja, er is nog wel iets over te vertellen eigenlijk. Want <clears throat> de tekst is door sommige... is, is aangepast eigenlijk in die tijd. There lived a country boy named Johnny B. Good. Was oorspronkelijk There lived a, a black boy named Johnny B. Good. Ja, maar ja, dat lag in Amerika in die tijd natuurlijk een beetje moeilijk. <laughs> in die tijd van eh, nog toch behoorlijk strikte rassenstrijding die ze daar hadden. Dus vandaar dat die tekst eh, later dus eh, aangepast is. Country Boy neemt Johnny B. Good. Het is een live versie. Ik weet niet of ik hem helemaal draai, want hij duurt ook weer erg lang. Maar we gaan er in ieder geval naar luisteren. Chuck Berry en Johnny B. Good. tijdens het uh, Lancaster eh, Arts Festival in Coventry in, uh, in Engeland. Hold it, kids. Hold it. Listen, if you be quiet for 30 seconds, we'll tell you what's happened. Nou, dat gaat nog wel even door zo. 30 seconds, that's all I ask. Listen. 30 seconds is all I ask, and we'll explain it all. Cap Calloway en Minnie de Moocher. En sorry voor de tik. Hey folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was a life is frail, but Minnie had a heart as big as a whale.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 plaat eh, veel gedraaid is in die kroeg. Ik zal hem toch eens eventjes door de schoonmaker heen halen. Misschien helpt dat wel een beetje. Je weet het maar nooit. Zou zomaar kunnen. Ja, je hebt zomaar kans dat dat kan. Ja. Goed, we gaan weer naar de vinyl 50. Want we hebben ook een prachtige nummer 1. Ja, ik? ja, een, eh, lekker. Een hele nieuwe binnenkomen. Ja, ja daar moeten we zeker aan toe zien te komen. Maar dat lukt wel. Jawel, dat gaat wel lukken. Eh, Chuck Berry is al klaar, dus... Uh, Oké, nou, dan hebben we ruimte. ja nou ja, eh, ik heb hier eh, voor mijn neus een, eh, een album... waarvan wereldwijd al 25 miljoen van verkocht zijn. Ja. En dan heb ik het over een re-release, een heruitgave van Legend. En dan heb ik het over Bob Marley en The Wailers. En dit album is opnieuw uitgebracht op, <clears throat> op 180 grams vinyl. Dus een een wat zwaardere versie. En eh, met een aantal geremasterde, uiteraard, eh, opnames. En eh, van Bob Marley gaan we luisteren naar Three Little Birds. Zullen de Ajax-fans leuk vinden. zoiets dan weer opnieuw uitkomt. Hè? The Legends. Het album hebben we wel eens eh, gehad. Ik heb het album nog thuis staan volgens mij door Ja, we hebben het. Ja, ik heb hem. We hebben hem. Ik heb, het nog. Ja, we hebben hem nog. Deze prachtige are 3 Little Birds. Een nummer dat ooit wel eens bij Ajax gedraaid werd, geloof ik. Maar goed, daar hebben we het vandaag niet over. Over voetbal. Nee. Ehm, <laughs> wat we wel gaan doen is naar Chicago. Naar het uh, prachtige huis uh, Sweet Home Chicago. Hier zijn de Blues Brothers. John Belushi, Dana Croyd, Yell. Georgia, spelende film. Want die gasten waren dus alweer op de vlucht. Ah, dan moesten ze zo lang doorspelen. Ah, het is geweldig. Elk nummer heb je wel weer een scène dat je denkt van... Oh ja, dat was waar ook. Ja. Geweldig, geweldige film was het. 70 jaren. Ik weet niet precies het jaartal. 75 dacht ik. Of 76. Daaromtrent. The Blues Brothers. Misschien was het ook wel later hoor. Ik weet het eigenlijk niet. In ieder geval een lekkere vent hoor. Met eh, heel veel bekende oude soulknakkers erin. Half Booker T en die MG's staat erbij. Steve Cropper. Eh, Donald Duck Dunn. Matt Murphy. En dan weer van die fraaie mensen allemaal. De Blues Brothers! Ja, ik zei het al. Waarom, eh, waarom is dat instrumentale gedeelte zo lang? Nou, dat was heel simpel. In de films eh, werden er op een moment drongen er mensen die zaal binnen... die uh, het op de Blues Brothers voorzien hadden. Op Jake en Elwood. En ze moesten dus zorgen, als <laughs> ze, dat ze waren En de band maar spelen. En de Murph en de Blues Brothers waren vertrokken. Goed, jij hebt Anouk. Ja, haar eh, album eh, Urban Solitude is eh, uitgebracht op vinyl een week of twee geleden. En van het album zijn een aantal singles afgehaald. Waaronder Michelle, wat toch wel een, redelijke hit was. En van deze dame gaan wij luisteren naar het nummer My Best Wasn't Good Enough. Anouk. say I'm feeling better. Let's say I'm feeling fine. Let's say I gave you all I had, and now I'm out of time. And my best wasn't good enough. Yeah. Now it's time to wander. Now it's time to heal. Time to let it all come down but I don't know what I feel. But it aches and it hurts and it burns. Oh, it kills me. Tick tock, you don't stop, you don't fade, you just stay. But I do it all again. Tick tock, you don't stop, you don't. Don't you call me baby, just don't pretend you care. Save your sorry for yourself when Judas takes you there. Oh, oh. really believe there was nothing out there for the lost and lonely. But a voice in my head kept banging on my heart, says you're not the only. Enough. En uh, ook dat is opnieuw uitgebracht. En dat is heel erg leuk. Eh, Barry Hay, ik zag hem van de week. Eh, zag ik hem op... zag ik hem op... bij, bij Umberto was hij, hè? Ja, hij was bij Umberto. Ja, ja, met een heel nieuw project. Ja. Ja, met een stel jonge muzikanten heeft hij, een, heeft hij een, een plaat gemaakt. Ook op vinyl uitgekomen. En komt zomaar even binnen op één gelijk. Ja. Ongelooflijk. Zo. Ja. Echt wel? Ja. Barry Hayes Flying V-Formation heet het. Ja, helemaal te gek. Ja, deze oude rocker eh, doet het nog steeds. En eh, nog goed ook. En uh, zullen, we maar, er maar voor gaan? We gaan ervoor. Make it last forever. Barry Hay. En de Flying V. Formation. Formation, oké. Formation. En dat eh, is lekker. Ze waren van de week ook eh, live te zien bij eh, Umberto Tan. maandag was dat geloof ik. Ja. En, en toen waren, speelden ze live. En het was wel te gek hoor. Het is best, best heerlijk om naar te luisteren. Goed. Nou, ehm, hoe heet het nummer ook weer? Eh. Nou ja, oké. Okay. nou ja. ik kijk even. Eh, make it last forever. Ik dacht het al. Ik meende het al te zeggen. Maar goed, we gaan eruit, dames en heren. Want dit was het voor vandaag, de Verenigde Jaren. Volgende week eh, zijn we er weer. En eh, dan gaan we weer twee leuke platen voor uitzoeken. En kijken wat er nieuw staat in de vinyl 50. We gaan eruit met het eind van de Blues Brothers film. Toen ze weer uiteindelijk terug waren in de plaats waar zij hoorden. De bias. En <laughs> wat, kun je dan, wat kun je dan beter draaien dan...